Clemens Peters met het NOS-journaal. Frans Timmermans stapt op als politiek leider van GroenLinks-PVDA. Zijn partij verliest vijf zetels in de exit poll en komt uit op twintig zetels. In een toespraak kondigde Timmermans zijn vertrek aan. Het is ook duidelijk dat ik, om wat voor reden dan ook... mensen niet heb kunnen overtuigen om op ons te stemmen. Dus is het tijd dat ik een stap terug doe... en dat ik de leiding de leiding van onze beweging overdragen aan een volgende generatie. Op basis van de exit poll is niet te zeggen welke partij de grootste wordt vandaag. D66 en PVV liggen dicht bij elkaar. D66 gaat van 9 naar 27 zetels en partijleider Jette is dan ook dolblij. We hebben vandaag de beste uitslag van D66 ooit neergezet. En we zijn misschien wel de grootste partij van het land. De PVV lijkt te zakken van 37 naar 25 zetels. Tot teleurstelling van Wilders. Ja, ik had zelf ehm, graag eh, wat, eh, een ander resultaat eh, gezien. Maar er zullen inderdaad ook mensen zijn geweest die denken van... nou ja, als iedereen zegt dat ze niet met de PVV willen regeren... dan gaan we misschien op een andere partij stemmen die wel kan regeren. De VVD bleef in de peilingen wat achter, maar komt nu op 23 zetels. Een verlies van slechts één zetel. Het CDA wordt uiteindelijk de vijfde partij. Toch is lijsttrekker Bontenbal tevreden. Zijn partij groeit van 5 naar 19 zetels. Deze jongen is echt heel erg gelukkig met deze uitslag. Eh, ik ben er enorm trots op. Het CDA is gewoon weer terug. En dat is gewoon, denk ik, een hele knappe prestatie. Ja 21 wint ook fors en gaat van 1 naar 9 zetels. Forum voor Democratie verdubbelt en gaat van 3 naar 6 zetels. Lijsttrekker Liedewij de Vos werd door partijgenoten warm onthaald. In de exit poll verdwijnt NSC uit de Kamer. 50PLUS keert juist weer terug, net als met twee zetels. En de regeringspartij BBB gaat van 7 naar 4 zetels.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 Zandvoort. ZFM. any bird ever flew Longer than there've been stars up in the heavens I've been in love with you Stronger than yellow 我做了。 ZFM. surprise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

van Zandvoort. Dit is ZFM. I was young. You're watching me.